uur. Mariette Krol met het NOS-journaal. En Iran is verontwaardigd gereageerd op Amerikaanse berichten... dat vier Russische kruisraketten die bestemd waren voor doelen in Syrië... terecht zijn gekomen in Iran. Anonieme functionarissen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie melden dat... maar er is niets bekend over schade of slachtoffers. Het zou gaan om vier raketten die werden afgevuurd door Russische marineschepen in de Kaspische Zee raketten vliegen onderweg naar Syrië over delen van Iran en Irak. Volgens de Russen hebben de raketten gewoon hun doel in Syrië getroffen. Vandaag worden voor het eerst vluchtelingen herverdeeld over Europa. In de EU is afgesproken dat 160.000 mensen eerlijk over het Europese grondgebied verdeeld moeten worden. Vandaag gaan de eerste vluchtelingen van Italië naar Zweden. Om de vluchtelingencrisis te stoppen hebben de Europese bewindslieden gisteravond in Luxemburg besloten dat er 400 miljoen euro extra vrij wordt gemaakt. Driekwart van dat geld gaat naar de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Ook is besloten dat er Europees beleid moet komen voor migranten die geen verblijfsvergunning krijgen. Na maanden van moeizame onderhandelingen onder leiding van de VN is er een overeenkomst over een regering van nationale eenheid voor Libië. Volgens de VN-gezant voor Libië is er een regeringsploeg samengesteld... waar de twee rivaliserende regeringen in het land zich beide in kunnen vinden. De VN probeert een einde te maken aan de diepe verdeeldheid in Libië... sinds de val van dictator Gaddafi in 2011. De hoogste baas van Volkswagen in de Verenigde Staten heeft zijn oprechte excuses aangeboden... voor de Schumelsoftware in dieselauto's. Topman Michael Horn deed dat tijdens een verhoor door een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De commissie probeert erachter te komen wat er fout is gegaan bij Volkswagen en of de leiding van het bedrijf wist van de fraude.